Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ben je in contact geweest met iemand die apenpokken heeft? Blijf dan thuis. De GGD wil dat je dan drie weken in quarantaine gaat. Ze benadrukken wel dat het gaat om een voorzorgsmaatregel... omdat er nog te weinig bekend is over de ziekte. Apenpokken komt normaal alleen voor in Afrika... maar sinds een paar weken is het virus ook in Europa te vinden. Op dit moment zijn er twee gevallen van apenpokken in ons land bekend. Als het aan Oekraïne ligt, komt er voorlopig geen staakt het vuren daar. De belangrijkste onderhandelaar denkt dat Rusland een eventuele gevechtspauze alleen maar zou gebruiken om de militairen uit te laten rusten en de pool weer wat beter te organiseren om daarna weer verder te kunnen vechten er is gisteravond in Wemeldingen in Zeeland iemand met een brommer ingereden op een boa. Die wilde de bestuurder controleren. Die kwam vrij hard aanrijden, zonder kentekenplaat en zonder helm. Hij reed tegen haar aan. Ze vielen allebei en de dader is er vandoor gegaan. De boa heeft aangifte gedaan. En ADO en Excelsior mogen komende week gaan uitvechten... wie er komend seizoen in de eredivisie mag spelen. ADO was al geplaatst voor de finale van de play-offs. Gisteravond kwam Excelsior daar dus ook bij. De spelers werden gisteravond laat in Rotterdam onthaald... met gejuich en vuurwerk.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 happen, i so sure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 在。 蓝色。 make it shake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 you know I Light the dark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 touch the sky. number five. is jouw keuze ZFM.